Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland beleefde gisteravond weer een ouderwetse Koningsnacht. In veel steden waren feesten en optredens en was het erg druk. In Apeldoorn werd uit voorzorg de ME ingezet. En in Utrecht werden mensen zelfs opgeroepen om niet meer naar het centrum te komen. Koning Willem-Alexander en zijn familie bezoeken vandaag Maastricht. naar viert 55ste verjaardag. De Amerikaanse Harvard-universiteit wil zijn rol in de slavernij goedmaken... door 100 miljoen dollar in, te, in een herstelfonds te steken. Aanleiding daarvoor is een rapport waaruit blijkt dat medewerkers van de universiteit... tijdens de slavernij minstens 70 mensen tot slaaf maakten... Het geld in het herstelfonds moet gaan naar onderwijs over de slavernij en meer onderzoek naar het onderwerp. Johnny de Mol stopt voorlopig met zijn talkshow. Zijn ex-vriendin beschuldigde hem eerder al van mishandeling. En nu beschuldigt een andere vrouw hem van seksueel misbruik. De presentator van half acht zei in zijn programma dat hij niet door kan gaan met presenteren. Hij ontkent alle beschuldigingen. In de Russische stad Belgorod zijn meerdere ontploffingen geweest. Volgens de gouverneur staat een munitiedepot in brand. Er zouden geen burgers gewond zijn geraakt. Het is niet duidelijk wie er achter de ontploffingen zit. De voetbalcompetitie in Oekraïne wordt niet meer hervat. Dat hebben de clubs uit de hoogste afdeling besloten. Het seizoen werd na de Russische inval in het land al onderbroken. Stadions en trainingscomplexen werden getroffen door granaten... en buitenlandse spelers zijn hals over kop gevlucht. De Oekraïense spelers moesten meevechten. Het weer, hier en daar wat mistbanken, maar de mist lost vanochtend snel op. Het blijft deze Koningsdag droog, met af en toe zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat nog file tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Amstel.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 to you. I gave you your dreams. Cause you meant the world. So did I deserve to be lifted hurt? Do you think I don't know? You're out of control. And that I'm finding all of this from my boys.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 zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. en als je later groot bent en niet meer leunt op mij, dan hoop ik Mijn kleine president gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. que a mí me gusta todo lo que exhibes. Yo puedo tocar los temas que miren como te recorro cuerpo entero.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 als het aan de Britse minister van Buitenlandse Zaken ligt... moeten westerse landen Oekraïne van gevechtsvliegtuigen voorzien... Volgens de BBC gaat minister Liz Truss later vandaag zeggen dat het Westen voorbereid moet zijn op een langdurige oorlog en dat de steun daarom uitgebreid moet worden. In de eerste halve finale van de Champions League gisteren werd volop gescoord. Manchester City versloeg Real Madrid met 4-3 in een spectaculaire wedstrijd. Volgende week is de return in Spanje. Het weer, de mist lost snel op, daarna afwisselend zon en wolken bij 12 tot 18 graden. ZFM. zij wat anders voor vanavond Ja, zij doet super high class Weet alles van finance Heeft een super fine En ik loof dat Ja, ze spreekt vier talen Drink martini, saus, water En alleen haar ogen zijn al Kama Sutra Wat moet ik doen?